7 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Medewerkers van Schiphol, de Tweede Kamer, onderwijsinstellingen en gemeenten door heel Nederland kunnen voorlopig niet meer thuiswerken. Op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum is bij die organisaties het thuiswerksysteem van het bedrijf Citrix uitgeschakeld. Kamerleden hebben te horen gekregen dat dit tot 27 januari is. Er zijn vorige maand ernstige beveiligingsproblemen bij Citrix aan het licht gekomen en die zijn nog steeds niet opgelost. De eerder door Citrix aanbevolen maatregelen om de kwetsbaarheid te verminderen... blijken niet altijd te werken. De VN waarschuwt voor een humanitaire ramp in de Syrische regio Idlib. Sinds begin december zijn daar opnieuw 350.000 mensen op de vlucht geslagen voor geweld. De regio Idlib is het laatste bolwerk van rebellen. En de Syrische regering is daar met steun van Rusland begonnen met een offensief tegen die rebellen. De honderdduizenden vluchtelingen wonen nu in tentenkampen langs de grens met Turkije. De Utrechtse al moskee moet inzage geven... in de administratie en financiële documenten. Dat is de uitkomst van een kort geding. De documenten moeten een commissie van de Tweede Kamer helpen... bij het onderzoek naar financiering van salafistische moskeeën. Er bestaan vermoedens dat met geld vanuit het Midden-Oosten... religieus fundamentalisme in Nederland wordt gestimuleerd. Als de moskee blijft weigeren, kan er een dwangsom volgen. Ex-koffieshophouder Johan van Laarhoven hoort volgende week... of hij de gevangenis mag verlaten voor een behandeling in het ziekenhuis. Zijn advocaten hebben hierover een kort geding aangespannen... maar de uitspraak laat nog even op zich wachten. Eerder vandaag verzekerde minister Dekker dat Van Laarhoven... alle medische hulp krijgt die hij nodig heeft. Gisteren landde Van Laarhoven op Schiphol... nadat hij vijf jaar had vastgezeten in Thailand. Hij moet in Nederland nog minstens 19 maanden van zijn celstraf uitzitten... die hij kreeg voor witwassen. Het weer nog vanavond en vannacht fellere buien... met kans op onweer en forse windvlagen. Morgen zon, alleen in het noordoosten nog een paar buien... en dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. Avisa, avisa, avisa, avisa is wat ik zoek okay. Er zijn dames in het tent en mijn zitten goed We knallen wat vissen en de shotjes zijn zoet Oh, en dit weekend, weet niet wat je doet Visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa, visa Put your fucking hands up! Nummer 40, 40, 40, got my name. you got me on the edge and now I'm getting close You should know, you should know When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know up from the underground.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 Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. Zometeen natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher nummer, nummer 37. 37, 37, 37 This. luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem al gaat verlaten. Dus misschien is hij er wel voor de kerst uit, terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. Van Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. 33. себе Значит, не с тем, значит, не там мы наедине Шум от пленки кассет, обратный билет Молча уйти, так будет проще всем Пешим кратко, непонятно Причесал сам свою правду На пол жемчуг Мне не легче Этот вечер бесконечный Каждому по факту Рядом нужен человек Но бывает так, что Одиноким лучше всех Каждому по факту Рядом нужен человек Это так абстрактно Это нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту вечно Рассыпая наши мечты Если в сердце общежитий Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча уйти, так будет проще всем If I had a choice If I had a, if I had a choice Thank dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Siever. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. Winter, Winter, Winter, Winter, Winter, Winter. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me 2020. 25. Ja, dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Canfab Jam Koki. Eh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 San Disco en van Don Dolla. Net hoorden die op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu of meer gedaald. En op 25 Unlove You van Armen van Buren. a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, all drapes and designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that we got bills to pay, we got rules break. We got risks to take. We got things to say. No one ever said it would be okay, but. 20.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 Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gegeven. Mabel gaat naar beneden. Vorige week op 20, deze week op 22. Don't call me up. En dan Soldier van Ofaya.